Op dat besluit was veel kritiek gekomen uit binnen- en buitenland. Karzai gaat er nu mee akkoord dat twee van de vijf leden buitenlanders zijn. De klachtencommissie speelde vorig jaar een belangrijke rol bij het aantonen van fraude bij de presidentsverkiezingen in het voordeel van Karzai. In de commissie zaten destijds drie deskundigen uit het buitenland. Vorige maand maakte Karzai bekend dat hij zelf vijf Afghaanse leden van de klachtencommissie zou benoemen. Nu is hij daarvan teruggekomen. Op Ameland is een meisje van acht gered uit een diepe put. Vanochtend viel ze bij het spelen in de duinen in een vijf meter diep gat. De put lag verborgen onder een laag aarde. Haar vriendinnetjes waarschuwden de brandweer die haar met een touw om haar middel naar boven wist te krijgen. Het meisje raakte niet gewond. Rijkswaterstaat zegt dat de put op Ameland professioneel is gemaakt, met ringen van beton. Hij stamt mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. In Frankrijk is de zanger en liedjeschrijver Jean Ferrat overleden. Hij schreef ongeveer 200 liedjes. Het bekendst was La Montagne, dat in Nederland populair werd door de versie Het Dorp van Wim Sonneveld. Ferrat was uitgesproken in zijn communistische en maatschappijkritische opvattingen, waardoor zijn liedjes in de jaren 60 bij Franse omroepen in de ban werden gedaan. Jean Ferrat is 79 jaar geworden. In Uruzgan is een commandant van de Taliban opgepakt. Hij werd gevangen genomen door het Afghaanse leger... met hulp van Australische militairen van de internationale troepenmacht ISAF. De Taliban-leider, Mullah Janan Andewal, komt uit het district Mirabad... ten oosten van Tarinkot. Samen met hem werden nog twee opstandelingen opgepakt. Andewal zou onder meer verantwoordelijk zijn voor mortier- en raketbeschietingen... op Afghaanse en internationale troepen. Het weer. Vanavond af en toe regen. Vannacht koelt het af tot zo'n 3 graden.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 Tij eh, betekent dat het weer tijd is voor de tweede uur alweer van de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5 op CFM Zandvoort. De 40 beste platen van Europa. Zaterdag doen we het nog een keer eh, dunnetjes over. Dan tussen 7 en 9. 20e jaargang alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 10 van vandaag 12 maart 2010. De lijst bestaat uit 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Britney Spears met 3, David Guetta met One Love verdwijnen allebei uit de lijst. Die plekken worden ingenomen door Mac and Dino, Feels Like a Prayer en B.O.B. Nothing on You. Snelstijger die hebben we ook al voorbij horen komen. De Black Eyed Peas Rock That Body gaat 9 plaatsen omhoog. De snelste dalen, dat is Alicia Keys. Try Sleeping With A Broken Heart. Die stond vorige week namelijk nog op 5 en deze week zak ze in één keer naar nummer 13. Langs genoteerd, dat zijn dan de Black Eyed Peas. Meet Me Halfway staan alweer 20 weken lang in de lijst van Europa. Kijken we even wat 12 maart ons in de geschiedenis allemaal bracht. De kolonie van New Jersey is bijvoorbeeld gesticht op 12 maart, dat in 1664. 1894 Coca-Cola wordt voor het eerst in flessen verkocht. En in 1969 was de Concorde die voor het eerst een reguliere vlucht maakte.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 Think about the way that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, cause there's nobody. wanna. You can go ahead and mingle if you wanna. You can even behave like you don't care. as good as I am.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 de nummer 16 van deze week. Zo heet inderdaad de op van Kesha. Vorige week nog op 19, deze week naar 16. Zal we dus eh, netjes drie plekken vanaf. Vijf weken lang weer in de lijst. Daarvoor Mary J. blijft. Met I Am. 9 weken staat ze daarmee in de lijst. Ze blijft staan op nummer 18. Dat betekent dat er één plaat eh, tussenin zit. En dat is Cheryl Cole. Fight for this love. Ja, met die plaat is het een beetje over. Met de love is over. De fight is over. Dat is helemaal over voor Sheryl Van 14 zak ze dus naar nummer 17. Dat alles alweer in haar 15e eh, week. En dit is de nummer 15 van deze week.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 En daarvoor je de nummer 15, twee plaatsen winst in de zevende week voor Oval City. Fennel Twilight gaat van 17 naar nummer 15. En normaal heb ik hier dan altijd wel een uh, wat shownieuwsberichtjes over de mensen die in de eh, Euro Breakdown staan. Maar die moet ik je deze week even schuldig blijven. Ik heb ze wel ergens, maar ze zijn... Eh, niet uit de printer komen rollen, zeg maar. Die slaan we vandaag even over. We gaan gewoon verder met de hits van Europa. Eentje die daar zeker in thuis hoort, dat is Melanie Fiona. Het Kills staat al acht weken in de lijst. Vorige week nog 15, deze week gaan er gewoon weer vier plekken af en komt ze terecht op nummer 11. weken geleden kwam deze plaat binnen in de Euro Breakdown. Melanie Fiona, It Kills Me. En blijft gewoon een hele lekkere plaat. Op nummer 20, zes plaatsen winst voor Leona Lewis. I Got You in haar derde week. Tim Land, If We Ever Meet Again, staat nu 7 weken in de lijst. Gaat van 20 1 plaatsje omhoog naar nummer 19. Mary J. Blige, I Am, net zo 18 als vorige week. Sherman Cole, Fight for the Love. 15 weken in de lijst van 14 zakt ze naar 17. Kesha, bla bla bla. Gaat de 3 omhoog van 19 naar 16, dat alles in de vijfde week. 7 weken in de lijst Oval City, Fennel Twilight. Van 17 omhoog naar nummer 15. Edward Maya, This Is My Life. 8 weken in de lijst, zakt één plek. Van 13 zakt hij dus naar 14. Nummer 13 dan Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Met 8 plaatsen verlies de snelste daler van deze week. Lady Gaga Beyoncé Telefoon eh, gaat 4 plaatsen naar beneden in de 12e week. En net hoorde je Melanie Fiona. It Kills Me gaat er dus 4 omhoog en dat alles in haar achtste week. Nummer 10 en 9 die krijg je vandaag niet. Jamie Collum, Don't Stop the Music zakt één plaats en Rihanna met Hard er 5. Wat je wel krijgt dat is Taylor Swift. Today Was A Fair Tale gaat van 11 omhoog naar nummer 8. a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today it was a fairy tale.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 Vijf weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week op 12, deze week gaan ze nog wat verder omhoog. Ik kom ze terecht op nummer 7. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag wordt een overwegend bewolkt en uit die bewolking kan lokaal ook wat lichte motregen vallen. Veel zal het allemaal niet voorstellen. De wind werd uit west tot zuidwest en is overland meest matig, aan zee zelfs vrij krachtig. Temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 6 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog in de regio en er waait een overwegend eh, matige noord- tot noordwestelijke wind. temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. Morgen blijft het vrijwel overal in de regio ook weer droog en schijnt geregeld de zon. De wind wordt uit noordwesten is overland matig en aan zee zelfs krachtig. temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Tijdens de donkere uren naar zondag is het weer overwegend bewolkt, maar blijft het droog. De wind waait uit noordwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Zondag passeert er dan vanuit het noorden een koufront en daardoor heeft de wolking de hele dag de overhand. En het kan ook nog eens tot enkele buien gaan komen. De wind werd uit het noordwesten en is over meest matig aan zeekrachtig. De temperatuur stijgt eh, zondag naar maximaal 7 graden. Het ritme van Zandvoort. C -C -M. van Dam. dan weer beter kennen. Natuurlijk als uh, eh, Carol Elmerat. A Night Like This. Acht weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 6. Deze week gaat ze nog een plekje verder omhoog naar nummer 5. En Caroline van der Leeuw die werd geboren in Amsterdam. Studeerde jazz en zang aan het conservatorium. ze heeft deze studie succesvol afgerond in 2005. Van der Leeuw is een van de zes eh, zangeressen van Les Ellis. Een close harmony groep uit Amsterdam. En daarnaast doet ze regelmatig de achtergrondzang bij Kinderen voor Kinderen Zongfestivals. Van der Leeuwen geeft zangles aan de school van eh, Babette Labij, die bekend uh, als vocal coach bij popstars en idols. We kennen haar natuurlijk van haar allereerste single Back It Up. Twaalf weken stond hij trouwens in de Nederlandse top 40. Als hoogste positie had die plaat ook nummer 12 gehaald. Een eh, Night nou, Like This lijkt het toch wel beter te gaan doen. Ondertussen al 12 eh, weken in de lijst. En hij staat er nog steeds in. En in Nederlands top 40 staat hij op dit moment zelfs op de vijfde plek. Dus die uh, eh, Caruel Marat is goed aan de weg aan het timmeren. Eentje die dat ook doet, dat is Rihanna. Met Root Boy staat ze al vijf weken in de lijst. Vorige week nog op nummer 10. Deze week gaat ze naar de vierde plek. Vorige week ging ze trouwens 9 eh, plaatsen omhoog. Deze week 6. Als ze de volgende week naar nou 3 omhoog gaat, dan staat ze gewoon helemaal bovenaan de lijst van Europa. Deze week, in haar vijfde week trouwens, moet ze nog uh, genoegen nemen met een vierde positie. Van 10 naar 6. Daarvoor Karel Elmerat, die eh, ging van 6 naar 5. En voordat we de top 3 in gaan, eerst nog even En in de enige echte Nederlands top 40 vier nieuwe binnenkomen. Alphabet, de spel komt nieuw in op 39. Licht van de opposites op 38. 37 dan uh, Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Chesto en Nelly Who Wants To Be Alone, komt nieuw in op nummer 31. Gaan we ook even kijken naar de top 10 in de Nederlandse top 40. Drie plaatsen verlies voor de Empire State of Mind, JC en Alicia Keys. 21 weken al in de lijst op dit moment. De Bad Boys van Alexander Burke en Flo Rida zakken van 8 naar 9 in de achterweek. New Rise Me Up van Wesley. Vijf weken lang staat hij onder lijst. Hij verdubbelt zijn positie van 4 naar 8. Leef nu het kan. Jan Smit zijn tweede week pas in de lijst. Vorige week kwam hij binnen op 34. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 7. En Night Like This, Caro Elmerad blijft staan op nummer 6. Nummer 5 blijft staan Fireflies, Owl City. Memories van David Guetta en Kid Cudi gaan van 10 naar 4. En de top 3 blijft net zo 3 als eh, vorige week. Flowrider, eh, Fight for This Love sorry, Cheryl Cole... Ias met replay op nummer 2 en Hey Soul Sister van Train voor de tweede week achter elkaar de beste plaat van de Nederlandse top 40. In Europa hebben ze het niet gehaald, hè? Soul Sister. Ik zit hem weer even snel, eh, snel te zoeken. Inderdaad, zevende deze week. Vijf weken in de lijst van 12 omhoog naar nummer 7, dat dan weer wel. We gaan de top 3 in. Dat doen we met nummer 1 van vorige week, Ias en Replay.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 Nah, nah, nah, nah, that tune's emotional, sexy. Like a piano, give me my hands if you're ready. We can make plans, get bodies stand if you let me. Girl, I'm a fan, chasing my thoughts like catch me. from the glow.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 Nu moet hij genoegen nemen met een derde plek. Voordat we de top 2 gaan doen, kijken we eerst nog even kort achterom. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. één plaats verlies in zijn zevende week. Hij zakt van 9 naar 10. Rihanna met Hart staat 10 weken in de lijst. Gaat van 4 naar beneden. Ik kom terecht op 9. Taylor Swift, Today Was een Fair Tale. 6 weken in de lijst. Van 11 omhoog naar nummer 8. Train heet Soul Sister gaat 5 plaatsen omhoog in de vijfde week alweer dat ze in de lijst van Europa staan. Madonna met Revolver, 10 weken in de lijst. Van 7 gaat ze omhoog naar nummer 6. Karre Elmarat, een Night Like This. Acht weken in de lijst, van 6 omhoog naar nummer 5. Rihanna met Rude Boy staat nu 5 weken in de lijst, gaat van 10 omhoog naar nummer 4. En net hoorde je hem, IAS en Replay. 10 weken lang weer in de lijst van Europa. <clears throat> en hij eh, zakt van 1 naar 3 toe. Wat is dan de beste plaat van Europa? Dat hoor je zo meteen. Eerst moeten we namelijk nog even de nummer 2 doen. Die is deze week in half van eh, Alexander Burke. Negen weken al lang alweer in de lijst van Europa. En voor de tweede week achter elkaar is ze net niet de beste plaats van Europa. En staat ze net aan op de tweede plek. The Bad Boys. 2008 brak deze dame definitief door. En het alles kwam omdat ze de vijfde editie van het Britse televisie talentenjachtprogramma de X-Factor wordt. Alexander Imelda Cecilini Ewan Burke, zoals ze voluit helemaal volledig heet. 2005 nam ze al deel aan de X-Factor waarin ze echter eh, niet de finale behaalde. Burke had inmiddels eh, van zingen haar beroep gemaakt en trad eh, voornamelijk op in verschillende clubs. In 2008 waagde ze een nieuwe poging in de vijfde editie toen alweer van de Britse editie van de X-Factor. De coach eh, Cheryl Cole werd ze geselecteerd om de, aan de tien finale shows deel te nemen op dat moment. Alexander Burke, dus die eh, weer doorbrak door eh, zo'n talentenjachtprogrammaatje. Wie dat niet direct deed, dat is de man die deze week bovenaan de lijst van Europa staat. Hij deed dat namelijk met Take That doorbreken. En had er nou zoiets van, ik ga lekker op mezelf zingen. Robbie Williams, zes weken lang in de lijst. Vorige week op drie, deze week de beste van Europa. Dit is een prachtige Morning Sun.